Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3 voor de straaljagers. Die vanaf vliegbasis Leeuwarden opstijgen komen geen maximale geluidswaarden. Dat laat Defensie weten aan onderzoeksprogramma Pointer. Het heeft onder meer met de veiligheid te maken. De geluidsoverlast die de F-35-straaljagers veroorzaken neemt door de jaren heen toe. Soms is het zo hard dat er kans is op blijvende gehoorschade. Dagelijks komt het meer dan 110 decibel. Nou, een concert is ongeveer 103 eh, decibel. Ik ben er zelf ook geweest. Dan moet je echt je oren dicht doen. Dan voel je het wel echt trillen in je trommelvlies. Voor omwonenden is het dus een flinke tegenvaller dat er geen regels komen. Defensie zegt wel te gaan kijken om het iets rustiger aan te doen bij het starten en landen. Een oud-verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen hoeft niet voor de rechter te komen. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij 20 sterfgevallen tijdens corona... nadat hij daar zelf over had verteld. Maar het bleef allemaal te onduidelijk en het OM heeft niet genoeg bewijs gevonden. De verpleegkundige kwam een half jaar geleden al vrij. In de Stille Oceaan zijn drie mensen gered van een onbewoond eilandje. De drie vissers waren er door een storm terechtgekomen met hun boot... en moesten een week leven van kokosnoten en water uit een bron. Met palmbladeren legden ze het woord help neer op het strand... en daardoor werden ze uiteindelijk gered door mensen die dat zagen vanuit een vliegtuigje. En zenuwen en hartkloppingen in Volendam. Want het kan nog voor de plaatselijke FC. Ze stonden zo lang bij de onderste twee van de eredivisie... dat veel mensen er al vanuit gingen dat ze zouden gaan degraderen. Maar ineens kan dat toch nog worden voorkomen. Vanavond spelen ze tegen de nummer 16 van de eredivisie. En dat is dus een heel belangrijke wedstrijd, zeggen de coach en keeper van Volendam. Misschien wel de belangrijkste van mijn leven, zegt de Duitse doelman die pas 19 is. Het Vielleicht echt het eh, wichtigste spel in mijn eh, nog jonge carrière. Inderdaad, een do or wedstrijd, een hele belangrijke wedstrijd. Eh, maar dat is iedereen de Wedstrijd. We brauchen punten en we werden ons leven dafür geven dat we in de Liga blijven. Tegenstander is Excelsior. Die staan dus 16e in de eredivisie. En het verschil is drie punten. De wedstrijd begint vanavond om 8 uur. En het weer nog.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 Hmm. if a man wants the power to build the highest tower, then that's a substitute for. No matter what we do, I'm telling you, all we really want. of art you so much. See you breathe. Everyone's got a theory about the bitter one.